Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer hogescholen stoppen met het bindend studieadvies of versoepelen het. Zo'n BSA betekent dat je een bepaald aantal punten moet halen om door te mogen met je opleiding. Ook de Avans Hogeschool stopt er vanaf volgend jaar mee. Zij stellen nog steeds de eis van 45 punten. Maar we sturen een student niet weg als hij dat niet meteen heeft gehaald. Dan laten we hem vakken uit het eerste jaar overdoen zodat hij met een goed eh, goed niveau het aan het tweede jaar kan beginnen. Ze vinden het wegsturen van een student te heftig... omdat iemand na een valse start vaak meteen moet verhuizen naar een andere stad... en weer helemaal opnieuw moet beginnen. PVV-leider Wilders heeft flinke ruzie gehad met staatssecretaris Koen Radi van Justitie en Veiligheid. Zij is ook van de PVV. Omdat de gevangenissen propvol zitten, denkt Koen Radi erover om gevangenen twee weken voor het einde van hun straf alvast vrij te laten. Maar de leider van haar partij, Wilders dus, wil dat absoluut niet. Volgens verslaggever Ewart Kiefiet liepen de spanningen tussen de twee flink op in een gesprek dat ze gisteren hadden. Ja, Wilders zou dan gisteren ook gezegd hebben... het is een kwestie van dagen dat het kabinet valt. En als het nu valt wil ik niet de verkiezingscampagne in... met het bericht dat ik ervoor gezorgd heb dat gevangenen eerder vrijkomen. Dus daarom wilde hij dit niet. Als de staatssecretaris het plan wel had doorgezet... zou Wilders hebben gezegd dat ze maar misschien op moest stappen. Estland, Letland en Litouwen koppelen zich morgen los van het Russische elektriciteitsnet. Ze schakelen dan over op stroom uit de EU. Gas kwam al langer niet meer uit Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne, vertelt correspondent Christian Pauwen. Wat betreft het stroomnet was, er toch, ja, was het niet zo snel gedaan. Omdat, ze, eh, ja, ook al was het al 30 jaar sinds de Sovjet-Unie, nog altijd voor een groot deel verstrengeld waren eh, met het stroomnet van hun buurland. De ombouw kostte 1,6 miljard euro... waardoor de Baltische Staten dus morgen kunnen overgaan op Europese stroom. Het weer dan, het is grijs en het waait ook flink, maar het blijft wel droog vanmiddag bij een graadje of 4. Vanavond blijft het ook droog met 0 tot 3 graden. Het weekend blijft dan grijs, maar er is ook af en toe zon.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 Dynamite Napoleon like sodium mixed with petroleum. Slowly but surely, she was walking toward me. Cut the convo short cause she had to wake up early. But continuing the story, don't worry, she gave me digits for her Blackberry. A very handsome is what she said. And the way she looked in my eyes said, put me to bed. Oh my, oh my, I should've known what she said to me on the phone. You do not know me very well, but I would never hurt a fly. Then she aimed for my chest with love in her eyes, Then she aimed for my chest with love in she her eyes. so hot, she's a scorpion Killing me softly, Lauren or Kevorkian Can't tell if she's cuckoo or quirky When asked her, her name and she said, call me 10 promised to share love for life But I must have been a to die. So many people all around the world, yeah, all around the world. I've seen their brothers fry. I've seen your brother fry. What's the motive? So politicians, at uh, this time, I think you better keep your distance. Say, say it loud, we're too young. gonna take us all. Gotta know what we're demanding. know now You held all the cards and sold me out Baby, shame on you if you fool me once Shame on me if you fool me twice you've been a pretty hard case to crack I should've known better, but I didn't better, but I didn't, and I can't go back.